Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Oxfam Novib luidt een noodklok over de gevaren waar jonge vluchtelingen in Europa mee te maken krijgen als ze 18 worden. Ze raken vaak dakloos en lopen risico te worden uitgebuit. De hulporganisatie deed onderzoek in Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië en Nederland. Deze landen slagen er volgens Oxfam Novib niet in om 18-plussers te beschermen en te ondersteunen. Over Nederland merkt het rapport op dat een groot deel van de steun die minderjarige asielzoekers krijgen... in één klap wegvalt als iemand 18 wordt. De foto waarop Donald Trump vorig jaar een bijbel omhoog hield voor een kerk... had niets te maken met een hardhandige politieactie. Veel mensen dachten dat. Vlak voor het fotomoment was er in de buurt een demonstratie tegen racisme. De politie maakte daar met geweld een eind aan... door gebruik te maken van rubberen kogels en traangas. Niet veel later verscheen Trump met de Bijbel... maar hij blijkt geen opdracht te hebben gegeven voor die ontruiming. Staat in een nieuw rapport. De demonstranten moesten weg omdat er een veiligheidshek geïnstalleerd moest worden. In Suriname zijn 90.000 doses van het AstraZeneca-vaccin aangekomen... die door Nederland zijn gedoneerd. Net zoals 30 beademingsapparaten. Nederland heeft beloofd 750.000 AstraZeneca-vaccins te leveren. Wanneer die geleverd worden is niet duidelijk. In Groningen hebben tientallen mensen meegelopen in een stille tocht voor de 14-jarige Dinant... die afgelopen weekend werd neergestoken in de wijk Hoogkerk. De stille tocht startte bij de supermarkt... waar de jongen zondag werd neergestoken door een man van 23. Dinant overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De aanleiding voor de steekpartij is niet duidelijk.